Het op vakantie in het land. En wat ik daar heb metgemaakt, het liep kan zoete hand. zien de grootste spullen, iedereen vloog zij aan zee. En stond te dansen met z'n allen in een rij. Want Elaine, lijn is prachtig en ik als een keer best. Ik moet wel heel voorzichtig zien hoe ik mijn wil aan zee. Maar Elaine, lijn is prachtig en de liefste van alleen. Kom maar de eens met, struikel mee nu voor de been. En ieder jaar ben ik van plan om daar weer terug te komen. mit die cowboys in die Line, dans bij de stoom. Ich repetiere nur jeder Weg, ich heb mich hier gut auf. Bin ich dann während Texas bringe Funke de maar op den bogens in de hand. Het is toch ja niet lastig, bied maar even op den tand. Want